De Nieuw-Vlaamse Alliantie, die streeft naar een onafhankelijk Vlaanderen, boekte enorme winst en gaat waarschijnlijk van 8 naar 31 zetels. De Waalse Partij Socialisten is daar fel tegen. Die partij haalt in Wallonië meer dan 35 procent en wordt met haar Vlaamse zusterpartij de grootste combinatie in de Belgische Tweede Kamer. De Vlaamse en Waalse winnaars willen met elkaar samenwerken. Israël wil dat twee buitenlandse waarnemers het Israëlische onderzoek naar de actie tegen het scheepsconvooi voor Gaza gaan volgen. Het onderzoek zal worden geleid door een Israëlische rechter en de waarnemers moeten uit Canada en Ierland komen. Bij de Israëlische actie eind vorige maand werden negen activisten doodgeschoten. De Alkmaarse bromfietser die vorige maand dodelijk werd aangereden door de politie werd niet achtervolgd door een politieauto. Uit camerabeelden blijkt dat de twee elkaar juist tegemoet reden. De agent was op weg naar vernielde bushokjes. De bromfietser kwam daar juist vandaan en gold als mogelijke verdachte. De twee botsten frontaal op elkaar. Onderzocht wordt nog hoe dat kon gebeuren. De NOS zet het stadiongeluid bij tv-uitzendingen van WK-wedstrijden zachter. Veel mensen hadden geklaagd over de herrie van de Vuvuzela-toeters. Regisseurs en geluidstechnici hebben nu opdracht gekregen het stadiongeluid wat weg te filteren. Het Duitse voetbalelftal is het WK in Zuid-Afrika goed begonnen. De Duitsers versloegen Australië met 4-0. De doelpunten werden gemaakt door Podolski, Klose, Müller en Kakao. Er waren vandaag nog twee wedstrijden. Slovenië won met 1-0 van Algerije en Ghana won ook met 1-0 van Servië. Rabobank-wielrenner Laurens ten Dam kan niet meer mee naar de Tour de France. In de tweede etappe van de Ronde van Zwitserland viel hij in een afdaling.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 That's what's going on. Nothing's right. I'm gets for me to find those things that used to make me happy. And I know it's all been said before. I need peace, I need love, I need all the things sent from above. I need chocolate cake and lemon pie. I need all the things that make you smile. I want fame and I want sunshine. I want all the things sent from the sky that put a smile upon my face, and make this world. When I'm feeling down, I think of simple things that help me get by. Oh, power and religion are holding hands against reason. Soon the politicians will be touching little boys with Pope's permission. I, never thought I'd cry from seeing people die for their own conviction. I know it's all been said before, but still you don't stop the boy.